start. Kees Groot met het NOS-journaal. In Den Bosch, bedrijven. In een tijdsbestek van nog geen 10 minuten vlogen vier bedrijfswagens in verschillende straten van de wijk. Is ervan overtuigd dat de branden zijn aangestoken. Er zijn honderden dakdekkersbedrijven in Den Bosch en die zouden elkaar het licht niet in de ogen gunnen. In Tel Aviv zijn afgelopen avond opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen corruptie in de regering. Aanleiding is een wetsvoorstel waarin het de politie wordt verboden de conclusies van een corruptieonderzoek tegen premier Netanyahu naar buiten te brengen. De betogers noemen de wet een schaamteloze poging om Netanyahu te beschermen en om het volk belangrijke informatie te onthouden. Premier Netanyahu wordt ervan verdacht dat hij geschenken heeft aangenomen van Israëlische zakenmensen. In Johannesburg is het congres begonnen van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC. Naar verwachting wordt komende dag bepaald wie premier Zuma opvolgt als partijleider en daarmee vrijwel zeker ook als president. De twee grootste kanshebbers zijn vicepresident Cyril Ramaphosa en Zana Zuma, de vrouw van de huidige president. PSV is de winterkampioen van de eredivisie. Na de 3-0 winst thuis tegen ADO Den Haag gaat de Eindhovense club als koploper de winterstop in. Herenveen won thuis met 1-0 van NAC Breda en Pek Zwolle wist in Tilburg een 2-0 achterstand tegen Willem II om te buigen in een 3-2 overwinning. FC Twente en Vitesse hielden elkaar in Enschede in evenwicht, het werd 1-1 en in Kerkrade won VVV Venlo de Limburgse derby tegen Rode JC met 1-0. Het weer, vannacht koelt het af naar rond het vriespunt. Het kan hier en daar glad zijn.